Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Peter R. de Vries belooft 1 miljoen euro voor degene die weet waar Tanja Groen is. De studenten van 18 verdween bijna 30 jaar geleden. Ze kwam niet thuis na een feestje van een studentenvereniging. hoort Peter R. de Vries. Ruim 27 jaar onzekerheid is te lang. Dat is onmenselijk. Er moet nu duidelijkheid komen. Het kan en mag niet zo zijn dat een meisje van 18 jaar zomaar spoorloos verdwijnt. Er is een stichting opgericht om het geld in te zamelen. Dat geld willen de Vries en de familie van Tanja gebruiken als beloning voor degene die de gouden tip heeft over de zaak. In de haven van Rotterdam is in een paar dagen tijd ruim 1000 kilo kook onderschept. Het drugs is bij elkaar meer dan 87 miljoen euro waard en zat verstopt in verschillende containers. Er is een man van 74 opgepakt die zijn hond zou hebben mishandeld tijdens trainingen van de politiehondenvereniging. In het tv-programma Zembla waren een paar maanden geleden beelden te zien van hoe politiehonden worden mishandeld. We krijgen filmpjes waarin honden met een ketting en een stok worden geslagen. Van luid jankende honden en van trainers die met stroomapparatuur rondlopen. Na de uitzending begon de politie een onderzoek naar de opleidingen. Afgelopen weekend werd het lichaam gevonden van de extreemrechtse militair Jurgen Konings... net over de grens bij Geleen in België. Het is niet duidelijk hoe lang zijn lichaam al in het bos lag. En de Belgische politie zet een bijzonder instrument in om dat te onderzoeken. Vliegen. Deze oud-recherchechef legde op Radio 1 uit hoe dat werkt. Als er bepaalde larven in het stoffelijk overschot eh, te vinden zijn... dan kun je daar de, bijvoorbeeld het tijdstip van het planten van het eitje aan afmeten. En dat eitje wordt alleen maar geplant in dood weefsel. dus, dus dan kun je dan redelijk afmeten hoe lang het lichaam dan al in de staat zoals het gevonden is was. Forensische onderzoekers hebben de vliegen en larven verzameld en meegenomen naar een lab. En ze hopen snel met meer info te komen. Het weer op steeds meer plekken is het droog. Breekt soms de zon nog even door. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen iets meer zon en maximaal 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Geen files in Noord-Holland, maar wel vertraging bij de spoorwegen. Zo rijden tussen Zaandam en Purmerend voorlopig geen treinen door een aanrijding.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 Volgens de GGD Amsterdam kan de Delta-variant volgende week al dominant zijn in de hoofdstad. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wil een miljoen euro bijeenbrengen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Zij verdween in 1993 in Maastricht. De Vries heeft een stichting opgericht waarmee hij ook tipgeld in andere zaken wil kunnen betalen. Bij een ongeval op een kippenboerderij in Barneveld is gisteravond een stagiair om het leven gekomen. Hij raakte door nog onbekende oorzaak bekneld. Het weer, morgen in het westen vrij zonnig, in het oosten meer bewolking en het wordt 18 tot 22 graden.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 Oh, Dad, your views in life. Tell me how they came to be. Well, see, I didn't know my father like the way that you know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch.